Lot Lewin met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met ballistische raketten. Volgens Zuid-Korea gaat het om twee korte afstandsraketten. Ze kwamen na 350 kilometer in de Japanse zee terecht. Het is de zevende raketproef sinds begin vorige week. De Japanse minister van Defensie noemt de proeven onacceptabel. De Noord-Koreaanse oefeningen zouden een reactie zijn... op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. De Oekraïense president Zelensky ging in zijn dagelijkse toespraak niet in op de explosie op de Krimbrug van vanochtend vroeg. Wel maakte hij een toespeling waarin hij het weer als beeldspraak gebruikte. Hij zei dat het een goede en overwegend zonnige dag was in Oekraïne en dat het alleen op de Krim bewolkt was, maar wel warm. De brug tussen het geannexeerde Schiereiland en het vasteland van Rusland raakte zwaar beschadigd door een explosie. Volgens Rusland werd die veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. Bij protesten in Iran is nog een tienermeisje gedood. Volgens Amnesty International werd een 16-jarig meisje tijdens een protest eind september doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het nieuws over haar dood kwam pas gisteren naar buiten. In Iran wordt al weken gedemonstreerd na de dood van Masa Amini. Die werd mishandeld door de politie omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. Een op de vijf Franse tankstations heeft problemen met de aanvoer van brandstof... door een staking bij meerdere raffinaderijen. Daardoor staan er bij de pomp op veel plekken urenlange rijen voor LPG-benzine of diesel. Vooral in en rond Parijs kampen veel tankstations met tekorten... maar ook in het zuiden ontstaan nu problemen. In delen van Parijs zijn al beperkingen ingevoerd.